Drie uur. Door met het NOS-journaal. De blokkade van de NAM-locatie in Farmsum bij Delfzijl is beëindigd. Met een bestelbus en een camper versperden actievoerders de weg tien dagen... voor vrachtwagens en het personeel van de NAM. Dat deden ze uit protest tegen een lekkage begin oktober... waarbij 30.000 liter giftige stof in het riool terecht kwam. Het Openbaar Ministerie onderzoekt de zaak. De actievoerders stoppen de blokkade nadat er druk op ze was uitgeoefend. En ook vinden ze dat de NAM openheid van zaken heeft gegeven. Het Openbaar Ministerie in Ecuador gaat oud-president Rafael Correa vervolgen voor een mislukte ontvoering. Een rechter zegt dat er genoeg bewijs is dat Correa het brein was achter een poging om in 2012 de politicus Fernando Balda te ontvoeren. Balda vluchtte destijds naar Colombia. In Bogota mislukte daarna een poging om hem te ontvoeren. De ontvoerders werden aangehouden en ze verklaarden dat ze in opdracht van de Ecuadoraanse geheime dienst handelde. Ze moest de Balda terugbrengen naar Ecuador. President Trump kan op zoek naar een nieuwe minister van Justitie. Minister Sessions heeft op verzoek van Trump zijn ontslag ingediend. De president heeft hem bedankt voor de bewezen diensten. Het ontslag van de 71-jarige Sessions komt niet als een verrassing... gezien de aanhoudende kritiek van Trump. De president nam het Sessions bijzonder kwalijk dat hij zich niet wilde bemoeien met het onderzoek naar Russische inmenging bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Het failliete ziekenhuis in Lelystad lijkt een doorstart te kunnen maken. Er zijn serieuze overnamekandidaten met veel kennis en ervaring, zegt minister Bruins. hij verwacht dat er na het weekend meer duidelijkheid is. Gisteren kondigde hij aan dat er een onafhankelijk onderzoek komt... naar de faillissementen van de IJsselmeer ziekenhuizen... en het Amsterdamse Slotervaartziekenhuis. Het weer vannacht in het noordwesten een bui, minimumtemperatuur 7 graden. Overdag zonnig en droog, temperatuur dan rond 13 graden. En er waait een matige zuid- tot zuidwestenwind. Vrijdag weinig verandering.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 Intanto cerco il mare, un'aquila reale sole, sotto il sole Di riccione, di riccione, quasi quasi mi pento E non ci penso più, e non ci penso più Faccio schiaffi, faccio schiaffi Con le onde, con il vento le prendo Come se fossero te, come se fossero te, come se fossero te e oh. ragazzi persi dentro ad un telefono La notte è giovane, sognami adesso Parlami d'amore che domani non sarò lo ci penso più Faccio schiaffi, faccio schiaffi Con le onde, con il vento le prendo Come se fossero te, come se fossero te, come se fossero te Sotto il cielo, sotto il cielo Di Berlino, di Berlino Mangio un pezzo panino E ti ripeto Faccio schiaffi, faccio schiaffi Con l'asfalto, col cemento le prendo Come se fossero te se fossero te, come se fossero te E eh, un nuovo sentimento, non mi scappano da casa Nuova gita in centro con la macchina del tempo Ma visto Nuovi ristoranti, nuovi amici per la pelle Parte il campionato e si riaccendono le stelle